Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft in een verklaring fel uitgehaald naar de Russische president Poetin. Hij zei dat de poging van Poetin om Oekraïne in verband te brengen met de aanslag op de concertzaal bij Moskou erg voorspelbaar was. Oekraïne zei gisteren meteen dat het niets te maken heeft met de aanslag. IS heeft de aanslag opgeëist en volgens terrorisme-experts lijkt die claim steeds geloofwaardiger. Dodental na de aanslag staat nu op 133. Er zijn meer dan 100 gewonden. Hulpdiensten zoeken nog steeds in het puin van de afgebrande concertzaal naar slachtoffers. Dat kan nog dagen duren. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is iemand gewond geraakt. De verdachte heeft zich daarna uren verschanst in de woning. Volgens de politie heeft de man flinke vernielingen aangericht in de woning... en was er op een gegeven moment een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen van het huis ingegooid zodat het gas eruit kon. Aan het einde van de avond kon de vermoedelijke steker worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk hun huis uit. Na de arrestatie van de verdachte konden ze weer naar huis. De KNVB is niet van plan om meer geld in de eredivisie voor vrouwen te steken... om voetbalsters een beter salaris te bieden. De voetbalbond wijst naar de club zelf. De speelsters in de eredivisie maakten vrijdag gezamenlijk een statement. Daarin riepen ze de KNVB, de clubs en sponsoren op... om iets te doen aan de slechte betaling van de speelsters. De meerderheid van de speelsters in de eredivisie moet het doen met alleen een onkostenvergoeding. De KNVB zegt de oproep te begrijpen, maar er geen geld voor te hebben. Het weer. Vannacht trekken opnieuw buien over het land. Temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden.